De wet voorziet onder meer in het ontslag van 15.000 ambtenaren, leraren en politieagenten. Griekenland stond onder grote druk om de wet aan te nemen. De maatregelen zijn een voorwaarde voor de volgende 6,8 miljard euro noodsteun aan van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds. Voor het parlementsgebouw demonstreerden zo'n 3000 mensen tegen de bezuinigingen. Voor miljoenen Nederlanders dreigt opnieuw een korting op de pensioenen. Drie grote fondsen, waaronder ambtenarenfonds ABP, verwachten dat de pensioenuitkering opnieuw omlaag moet. Ze moeten voor het einde van het jaar een zogenoemde dekkingsgraad hebben van 104,3 procent. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat 49 van de 70 onderzochte fondsen niet aan die eis kunnen voldoen. De kans om een korting is daarom groot. De Amerikaanse politie gebruikt kentekenregistratie om de bewegingen van miljoenen Amerikaanse automobilisten bij te houden. De gegevens worden soms jarenlang bewaard, dat zegt burgerrechtenorganisatie ACLU. De kentekencamera's langs snelwegen en in politieauto's zijn officieel bedoeld voor het opsporen van criminelen. Maar minder dan 1% van de opgeslagen gegevens gaat over verdachten, zegt ACLU. Nelson Mandela is vandaag 95 geworden. De oud-president van Zuid-Afrika brengt zijn verjaardag door in een ziekenhuis in Pretoria. Daar werd hij ruim een maand geleden opgenomen. Volgens zijn dochter vertoont hij een opmerkelijk herstel. De verjaardag van de voormalige anti-apartheidstrijder wordt groots gevierd in Zuid-Afrika. Op radio en tv wordt een verjaardagslied uitgezonden. Miljoenen kinderen zingen hem toe. De eerste militairen van de Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan zijn teruggekeerd naar Nederland. De 100 militairen waren gestationeerd in de provincie Kunduz. De missie eindigde op 1 juli, een jaar eerder dan gepland. Het weer, vannacht daalt de temperatuur tot rond de 13 graden en ontstaat nevel en lokaal mist. Morgen is het vrij zonnig, dan wordt het maximaal 28 graden. Vrijdag en zaterdag is het even wat minder warm, maar vanaf zondag liggen de maxima weer boven of rond de 25 graden.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 spring. My love didn't cost a thing. You're like 22 girls in one. pressure. You're like 22 girls in one. it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old, but his name's y'all feel? Brothers, y'all all right?